Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens negen zorgorganisaties hebben al hun verpleeghuispersoneel laten vaccineren. Dat meldt RTL Nieuws. Alleen zorgmedewerkers die direct in contact komen met bewoners... mogen met voorrang een coronaprik in hun arm. Maar in een van de Zuid-Hollandse instellingen kreeg bijvoorbeeld koks... administratief personeel en inkoopmedewerkers ook al een vaccinatie. Dat is dus niet de bedoeling en tegen alle afspraken in. De instelling zegt dat het toch nodig is... omdat ze hun mensen misschien ook op andere plekken in moeten gaan zetten... als er veel zieken zijn. Pas goed op als je vanmiddag nog snel het ijs opgaat, want het kan op sommige plekken al behoorlijk link worden. Die oproep doet de schaatsbond. We kunnen het nu al zien aan de bewolking die langzaam maar zeker een beetje opkomt. Zal er dus in de loop van de middag eh, al de temperatuur, zeker in het zuiden, behoorlijk boven nul komen. Dus wij, eh, wij vermoeden dat het echt inderdaad de laatste mooie middag is. En eh, misschien dat er in het noorden morgen nog geschaatst kan worden. maar dan moet het wel droog blijven, anders is het zo gebeurd. Ze raden aan om dicht bij huis te blijven en bijvoorbeeld een rondje te schaatsen op een ondergelopen stuk land. De grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, gaat drie dagen in lockdown. Dat heeft premier Jacinda Ardern gezegd nadat er daar drie nieuwe coronabesmettingen zijn opgedoken. The main thing we are asking people in Auckland to do is to stay home to avoid any risk of spread. That means staying in your bubble other than for essential personal movement. People should work from home unless that is not possible. Iedereen moet dus thuis blijven en mensen mogen alleen de deur uit voor boodschappen en als ze een vitaal beroep hebben. Het is trouwens voor het eerst in maanden dat er weer coronabesmettingen zijn in Nieuw-Zeeland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de Watertoren. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's... you're gonna break coming back and you know the reason why You ruined the city for me So if you're gonna do it, do it right Oh, if you're gonna break my heart cold ZFM.